de lente kwam met bladjes aan de bomen. Kleine vogel, ga maar zweven, vlieg zo ver als je maar kan. Kleine vogel, het is jouw leven, ga en maak er dus wat van.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 ga maar zweven, vlieg zo ver als je maar kan. Kleine vogel, het is jouw leven, ga en maak er dus wat van. Kleine vogel, ga maar zingen. dan één keer nog een niet voor mij. En beloof me, als je weg gaat, vlieg een rondje. En fluit dan één keer nog een